Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland speelt een grote rol in de internationale drugshandel. Dat zegt Europol in een nieuw onderzoek. Er wordt hier bijvoorbeeld veel speed gemaakt en er wordt ook veel doorgevoerd naar andere landen. In totaal is de Europese drugshandel 31 miljard waard. Daar is Europol niet blij mee, zegt verslaggever Remco Andringa. Europol blijft die hele handel zien als een groot risico. Eh, niet alleen om gezondheidsredenen, maar ook omdat drugshandel vaak geweld en corruptie met zich meebrengt. De politieorganisatie roept lidstaten dan ook op om vooral werk te blijven maken van de aanpak van die handel. Het vrouwelijke teamlid van Red Bull dat een klacht indiende tegen teambaas Christian Horner... is voorlopig niet meer welkom op de werk. Volgens de BBC en de Telegraaf is ze op non-actief gezet. De vrouw beschuldigde Horner van grensoverschrijdend gedrag. Red Bull deed er zelf onderzoek naar en zegt dat Horner onschuldig is. De Jelsummervaart in Friesland is vergiftigd met de schadelijke stof PFAS. Omwonenden wordt geadviseerd het water niet te gebruiken voor in de tuin of om in te zwemmen. De GGD gaat nu onderzoeken of de PFAS al veel verder is verspreid. Voor dit geval bij de Jelsummervaart weten we gewoon te weinig over eh, hoeveel en hoe lang PFAS erin heeft gezeten. Hoeveel mensen binnen hebben gekregen. Dus dat is eigenlijk niet echt iets over te zeggen. Over het algemeen geldt bij dit soort dingen voor PFAS heb je pas gezondheidseffecten als je over langere tijd te veel PFAS binnenkrijgt. Ja, en dan naar de dierentuin in Overloon in Brabant, want die heeft iets te koop gezet. De jeep waar de leeuwen jarenlang op hebben gelegen. Nou, die jeep is volledig APK afgekeurd. Hij is bedekt met mos en ook de lampen doen het niet meer. Maar toch, de jeep heeft wel iets unieks. We hebben nog wat kattenharen. Her en der kom je misschien nog wel een botje tegen. Ehm, en hij heeft ook wel een bepaalde geur waarvan je echt liefhebber moet zijn. Ehm, en dat zit allemaal in, dit, eh, in deze eh, jeep. Ja, nou, eh, de dierentuin heeft al een paar aanbiedingen gekregen op de Jeep. Het hoogste bod staat nu op 700 euro. Het weer nog, het is best zonnig. Al zijn er in het noorden en oosten wat meer wolken en is het een graad of 10. Vannacht kan het land inwaarts wat vriezen. En morgen volop zon, wel bij een fris windje en dan 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen, er staan al behoorlijk wat dagelijkse files. De meeste vertraging heb je nu bij Amsterdam, want er is een ongeluk gebeurd. Op de Ring West sta je nu een kwartier in de file door een ongeluk bij Amsterdam Sloterdijk. En er staat ook file op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn. Daar is het druk tussen de aansluiting met de A4 en de afrit Nieuwveen.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 Dat levert volgens de provincie de komende jaren tienduizenden nieuwe woningen op. Nederland is de speel in de Europese productie en doorvoer van drugs, staat in een rapport van politieorganisatie Europol. De omzet in Europa van drugs schat Europol op 31 miljard euro.